waarmee ontwikkelingslanden de strijd aan kunnen gaan met de gevolgen van de klimaatverandering... De rijke landen zouden daar de komende jaren 10 miljard dollar per jaar in moeten stoppen, zeiden premier Brown en president Sarkozy tijdens de gemene beststop in Trinidad. Brown zei dat hij al 800 miljoen dollar heeft vrijgemaakt voor zo'n fonds. Arme landen kunnen daarmee hun CO2-uitstoot omlaag brengen en de gevolgen van bijvoorbeeld zeespiegelstijging tegengaan. De GBNB-top is de laatste grote bijeenkomst van wereldleiders voor de klimaattop van Kopenhagen. VN-chef Ban Ki-moon is er ook. Ondanks eerder pessimisme komt een internationaal klimaatverdrag volgens hem nu binnen handbereik. In Rusland zijn bij een treinontsporing zeker 25 mensen om het leven gekomen en 87 gewond geraakt. De Neva Express was met ruim 600 mensen aan boord onderweg van Moskou naar Sint-Petersburg, toen drie of vier rijtuigen uit de rails liepen. Volgens onbevestigde berichten is er naast het spoor een krater gevonden van een meter doorsnee. Dat zou kunnen duiden op sabotage. De lijn tussen de eerste en tweede stad van Rusland, een van de drukste van het land, was twee keer doelwit van een aanslag. De Amerikaanse geheime dienst heeft het boetekleed aangetrokken voor het toelaten van een onuitgenodigd echtpaar tot een staatsdiner van president Obama voor de Indiaanse premier Singh. We zijn bezorgd en in verlegenheid gebracht en we zullen er alles aan doen om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen. Dat staat in een verklaring van de directeur van de geheime dienst. Het echtpaar Salai kwam in het Witte Huis binnen doordat medewerkers van de dienst verzuimden te kijken of de twee wel op de gastenlijst stonden. Het weer, de bijste buien vallen langs de kust.